dijkers met het NOS Journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man geschoten op uitgaanspubliek. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan twintig gewonden, waarvan drie zwaar gewond. Volgens de Noorse omroep NRK vond de schietpartij plaats in de London Pub... een homobar in het centrum van Oslo. De man kwam de zaak binnenlopen met een tas, haalde er vervolgens een wapen uit en begon te schieten... De politie heeft in de buurt van de bar iemand aangehouden. In Oslo vindt momenteel de Pride Week plaats... waarin aandacht wordt gevraagd voor LHBTI-rechten en diversiteit. Bij een bestorming van de Expaanse exclave Melilla zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen. Ze kwamen in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de Marokkaanse grens met de Spaanse stad probeerden over te steken. Er zijn ook veel gewonden. Spaanse exclaves Melilla en Ceuta zijn een belangrijke route voor mensen die via Marokko de EU proberen in te komen. In Georgië hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd voor toetreding tot de Europese Unie. Ook eisten ze het vertrek van premier Bavili. De demonstranten nemen het hem kwalijk dat Georgië geen status van kandidaat lid heeft gekregen. De Georgische premier had daar een verzoek voor ingediend... maar het land kreeg van Brussel alleen uitzicht op het kandidaat-lidmaatschap. Het moet eerst aan voorwaarden voldoen. De demonstranten willen een overgangsregering die daaraan gaat werken... Maandag gingen ook al mensen de straat op voor een pro-EU-betoging in Georgië. En atlete Daphne Schippers is de afgelopen avond voor de zevende keer in haar carrière Nederlands kampioen op de 100 meter geworden. Ze won nipt Zoe Sydney op, van Zoe Sydney op de op Apeldoornse atletiekbaan. De tweevoudige wereldkampioen op de 200 meter kampte de laatste jaren met rugproblemen. Dit was haar derde toernooi sinds de Olympische Spelen van Tokio vorige zomer.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 Zandvoort. Zandvoort. she talks to Maury and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master at parties.